Raymond Seré met het NOS Journaal. De VVD en de PvdA halen allebei 31 zetels in de Tweede Kamer. Dat zegt het onderzoeksbureau Sinovate in een prognose van de uitslag van de verkiezingen. De prognose, die is uitgebracht in opdracht van de NOS, RTL en het ANP... is gebaseerd op schaduwverkiezingen tot 9 uur. Het CDA zakt in de prognose van 41 naar 21 zetels... en wordt in één klap van de eerste de vierde partij... De PVV zou in grootte de derde partij worden en stijgt van 9 naar 22. De SP zakt naar 16. Verder stijgt GroenLinks naar 11 en D66 naar 10. De ChristenUnie zou dalen naar 5 zetels en de SGP houdt volgens de prognose van Sinovee 2 zetels. De Partij voor de Dieren daalt naar 1 en Trots op Nederland zou helemaal geen zetels krijgen. De opkomst is 74 In 2006 was dat nog 80 PvdA-voorzitter Ploemen is opgetogen met de prognose. De partij heeft in de prognose wel twee zetels verloren ten opzichte van de vorige verkiezingen, maar Ploemen benadrukt dat de PvdA er fors op vooruit is gegaan vergeleken met peilingen van begin dit jaar. VVD-Kamerlid en campagneleider Blok vindt het ongelooflijk spannend. We kunnen nog steeds de grootste worden, benadrukt hij. Staatssecretaris Bijleveld, nummer twee van de kandidatenlijst van het CDA, is enorm teleurgesteld. Bijleveld wil niet vooruitlopen op de vraag wat de uitslag betekent voor de toekomst van partijleider Balkenende. In kringen van de SP zijn de eerste reacties tevreden. De partij lijkt wel fors verlies te lijden, maar Kamerlid Van Bommel zegt dat de SP met dit resultaat een serieuze partner wordt in de onderhandelingen. GroenLinks-Kamerlid Sap vindt de prognose fantastisch en ze spreekt van een enorme klapper. Ook de eerste reacties bij D66 spreken vooral tevredenheid uit. Fractievoorzitter Slop van de ChristenUnie is teleurgesteld. Hij wijst er wel op dat de kleinste regeringsfractie wel vaker verlies leidt. En dan het weer, bewolkt en regenachtig, morgen drukkend warm en in de avond vanuit het zuiden kans op onweer. Dit was het NOS. I was Walking in the park, dreaming of a spark. the sprinklers whisper, shimmer in the haze of summer lawns. Then I heard the children singing, they were running through the rainbows. They were singing a song for you.